met het NOS Journaal. Een bergingsbedrijf gaat vanmiddag proberen om het gestrand los te trekken. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg vast in het zand, een paar honderd meter uit de kust. Het schip is niet geladen, maar er zit wel stookolie in. Onderzocht wordt of er olie is gelekt. Op het strand in Wijk aan Zee staan tientallen schoolkinderen. Ze hebben van hun scholen vrijgekregen om het vastgelopen schip te bekijken. De Franse president Sarkozy heeft alle militaire operaties in Afghanistan opgeschort na een schietpartij waarbij vier Fransen zijn omgekomen. Ook heeft hij minister van Buitenlandse Zaken Juppé naar Afghanistan gestuurd. Een Afghaanse militair opende vanmorgen het vuur op een gemeenschappelijke basis van Fransen en Afghanen. 16 militairen raakten gewond. Volgens Afghaanse bronnen is de schutter gearresteerd. In Purmerend lijken de grootste problemen rond het gaslek voorbij. De gasleiding is afgesloten en daardoor is het gevaar voor een explosie geweken. Rond half tien vanochtend sprong er een gasleiding bij graafwerkzaamheden. Uit voorzorg moesten een paar mensen uit hun huis. De omgeving blijft nog enige tijd afgesloten. Eerst moet het gaslek worden gedicht. De prijs van een koopwoning is in december weer verder gedaald. Gemiddeld lag de prijs voor een woning 4% lager dan een jaar eerder. Dat is volgens het CBS een sterkere daling dan in november. Het prijsniveau zit nu volgens het CBS op het laagste punt in zes jaar. De appartementen dalen het snelst, de tussenwoningen het minst. De Rijksuniversiteit Groningen zoekt een nieuwe eigenaar voor een 20 meter lang skelet van een finvis. Doortje de finvis werd decennia lang gebruikt voor colleges biologie, maar moet nu weg omdat het faculteitsgebouw is verkocht. Maar de universiteit heeft nog niemand kunnen vinden die het skelet wil hebben. Het Universiteitsmuseum hoopt het skelet van Doortje de finvis alsnog te kunnen snijden aan bijvoorbeeld een museum. Het weer dan nog. In de loop van de middag minder buien en iets vaker zon. Temperatuur 5 graden in het oosten en 7 graden aan de westkust. Morgen en ook zondag bewolkt en regenachtig en iets hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files.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 www.zfmzandvoort.nl 106.9 ZFM ZFM deep I left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. Just how hard the wind could blow Towards disaster And the things that I would see I never found my father I never found my mother Either but I know in my lifetime I will be A hero to the masses To those born without chances There's a past destruction, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control And I will not let my future go on Without the help of my soul I will not be commanded I will not be controlled And I will let my future go on Without the help of my soul Some people say I look like me dad What?